ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In de regio staat nog file op de A10. Rijd je op de Ring Zuid richting Haarlem... dan heb je tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart... een kwartier vertraging. Ook staat het nog vast op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein... ruim een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is hier inmiddels wel weer vrij. Verder ook nog file op de A9 van Diemen naar Alkmaar.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 kan ik gewoon zeggen, dat is volgende week. We hebben besloten om dat even volgende week eh, te gaan doen. Wat is de reden? Want voordat we dat ook allemaal gaan vertellen... ga ik eerst afkondigen wat dit is. Dit was Veline. En dat, eh, daar doe ik altijd Walter Sands een heel groot plezier mee. En wie is Walter Sands? Die had hier vroeger en, eh, ja, een programma bij dit eh, radiostation waar we dit uitzenden. En ja, hij had het ook eens een keer gepresteerd om destijds Sophie Platenkamp in de uitzending te halen. En ja, we hebben er toch nog een legendarisch interview aan overgehouden. En uiteraard eh, is dit nummer meerdere malen gedraaid door Walter en door mij. Dus eh, het is toch wel, eh, wel treffend. Goed, dan het verhaal van vanavond. Want ja, er is geen 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Had alles te maken met de Void. Er schijnt toch een assortiment van jinx erop te hangen. Daar heb ik wel een beetje het idee. We hebben meerdere malen de data verzet. En uiteindelijk kwam 28 november uit de bus en ik denk, nou, we gaan het eh, meemaken om vijf uur. En toen kwam er een melding van Ruben Bous. Die, uh, die, voelt eh, zich toch niet helemaal oké. En ja, wie zijn wij om dat dan tegen te houden? En hij heeft gezegd, ja, sorry, ik kan niet. En dus zitten we met een echt gat. Want ja, ga jij nog maar eens om vijf uur dan nog een songwriter ergens uit het rek trekken? Dat gaat niet worden. Dus er is ook geen 3 voor 12 Noord-Holland voetgolf. Dus we kunnen lekker eh, gewoon een alternatieve FM eh, doen. Dat is één. Wat gaat er dan wel gebeuren met die 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf? Dat gaat naar volgende week. Dat komt mooi uit, want Koen Alvarez komt. En dat was al de bedoeling dat hij in een uh, eh, 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf zou zitten. Maar door de pech van, van Ruben met The Void gaan we dat een week opschuiven. En dan wordt het gewoon december. Dus eh, het wordt ook een combinatie vloedgolf. Want eh, ja, november is dan eh, bij deze geëindigd. Hè, want dit is de laatste donderdag als we dit uitzenden. En dat houdt dus in dat het gewoon een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf van november schuine streep december gaat worden. Dus volgende week Noord-Hollandse releases andermaal in deze ja, in dit eh, verhaal. Eh, en dat betekent dus dat alles wat ik dan eh, eigenlijk voor de FM zou moeten doen... dat dat, dat weer een week gaat verplaatsen als May Evans komt op 12 december. Dat is uit het hoofd. Ehm, zo gaat het eruit zien de komende tijd. Dus de komende drie donderdagen, dat staat wel weer vast. Dan hebben we wel weer het een en ander te doen... Eh, maar we hebben natuurlijk ook eh, zaken die we kunnen laten horen. Zoals bijvoorbeeld een band die hier geweest is. En ze waren vorige week zaterdag eh, nog te zien in Paradiso Amsterdam. In de bovenzaal van de klas van La Camarade. Dat is een platenlabel. En Sakaram is die band die wij hier in de studio gehad hebben. Maar hebben daar ook een optreden gedaan. En onder meer zullen ze ongetwijfeld dit nummer hebben laten horen. Vallen is vliegen. je nog zijn will follow you, your steps to ring the road. 22 mei was zij hier, Feline, met Job van de Doelen. <clears throat> en dan moet ik bijna nog hoesten ook. Dus altijd leuk als je dan een bericht <clears throat> eh, voor moet lezen. Want het is eh, niet zonder een reden. Want wij hebben eh, de vrijwilliger van het jaar ook hier rondlopen. En sterker nog, ook in het programma wat we doen als wij gewoon muzikaal bezig zijn met de camera's... daar doet Thomas de Jong altijd een rol. Eh, hij is een van de mensen die eh, de camera's in de gaten houdt. Maar hij is ook vrijwilliger van het jaar geworden. En voor hem, eh, ja, hij loopt mij altijd rauw te zuren van... draai dan maar iets van Verline, nou dan bij deze. En natuurlijk, van harte joh, dat dat gebeurd is. Maar ja, dan moet ik er ook natuurlijk het <laughs> bericht er even bij vertellen. want hij is de grote winnaar geworden. De Jong is vanaf zijn dertiende actief als vrijwilliger in diverse rollen. EHBO'er, geluidstechnicus. Ik zou bijna zeggen meer cameratechnicus, eh, verkeersregelaar en begeleider bij de avondvierdaagse. Hij kreeg de wisseltrofee overhandigd door de winnaar van vorig jaar. Eh, dat is Dini Maarten Fransen. En eh, ja, hij heeft toch even wat illustere namen achter zich gehouden... die ook genomineerd waren. Bijvoorbeeld Roy van Buringen en Willem van der Sloot, om maar even wat eh, namen te noemen. Die eh, al, eh, al meerdere malen ook mee hebben gedongen aan de wat betreft de, de vrijwilliger van het jaar. In dat, in dat licht is hij dus Thomas de vrijwilliger van het, van het jaar ben benieuwd of hij die, die wisseltrofee volgende week meeneemt. Dan kunnen we hem ook laten zien. Hè? Want vanavond kunnen we niks laten zien, want er zijn geen camera's. Dat is eh, geheel eh, in stijl, want dan eh, wordt het gewoon weer een echt radioprogramma waar we vroeger mee begonnen zijn. Maar dat, daar is dan toch wel dat Thomas dat ding volgende week maar mee moet nemen. Want anders dan, ja, dat, dat willen, we wel het over wettig en overtuigend bewijs dat hij dat ding ook mee heeft. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Goed, we gaan weer verder, want er is nog veel te draaien. Bijvoorbeeld deze van Ethan Huis van The Road in the Wilderness. En dat is iets als je uh, wilt vieren, maar niemand meer hebt om te vieren. Want dat is eigenlijk het verhaal.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 Heal all of my open scars. Cold hands unfold by the touch of your fire. So uncontrolled, burning up my desire. gesproken. Want ja, eh, Ruben Bouwse eh, die eh, liet het vandaag, of liet vandaag weten dat hij niet in staat was om te kunnen spelen. dat vereist een bepaalde concentratie. En Ruben is wat oververmoeid. Dat kan gebeuren. En dat is de reden waarom hij vandaag heeft gezegd... sorry, ik kan niet. terwijl ze er wel heel erg naar uit hadden gekeken. Want ja, we hadden ze natuurlijk al eerder in de studio. Maar dat was akoestisch. En dat had ook weer te maken omdat Lennart toen niet kon. Maar goed, uh, dat eh, zeggende gaan we proberen dat eh, voor elkaar te krijgen. En wat was nou het geval? Want we hebben het over zieken. dat was ook met de Roland Series het geval. Want de organisatoren van de alternatieve geluiden... Thomas Bons en Kilian Schilder... bekend ook van Relax... die hadden op een gegeven moment bedacht van... nou, we gaan een hele mooie middag in Slachthuis doen... En dat was ook wel interessant, want eh, ik was op 17 november bij Sam Sexton Sounds. En wie kom ik tegen? Nick Wolters 24 november, dat was dus afgelopen zondag. Eh, weer in de slachthuis. Wie kom ik tegen? Nick Wolters. Zo zie je elkaar. Nooit als, eh, <laughs> als muziekliefhebbers. En nu was het gewoon binnen een week tijd dat we gewoon weer op dezelfde bank zaten. En van het middagprogramma alleen oh Nick bleef ook nog eens een keer voor het, ja, voor, voor dat avondprogramma. Wie is Nick Wolters? dat is een legende. Dan weer terug naar Rodan Series. Want ik, ja, ik eh, ben een meester in het eh, bewandelen van de zijsprongen. Want uh, Nick vroeg zich af... Ja, Rodan Series die kon ook niet. Maar dat, dat vonden we toch wel een beetje jammer. want wat was het geval? Zij was ook ziekjes. En toen zaten Thomas Bons en Kilian Schilder toch enigszins met de handen in het haar. Want er viel een gat tussen Elvira en High on Shy. Dus, dus dat is een beetje de reden... Maar goed, eh, je kan niet alles hebben in dat eh, hele geval. Eh, we gaan het gewoon met, in ieder geval met The Void gaan we het nog een keer proberen. En Rodons Ries, daar hebben we natuurlijk nog een single van. En die heb je net kunnen horen. Bovendien is dat nog niet de laatste single. Want ze schijnt bezig te zijn met een hele EP. En dat moet volgend jaar ergens zijn beslag gaan krijgen dat geldt niet voor de man die we net eh, ervoor hebben gehoord. Eh, Ethan Huis met Desert Moon. Want hij is van eh, het album... Bam, bam, bam, en dan moet ik weer even nadenken. The Road in the Wilderness. Hij heeft er een bepaalde... Ja, heeft dan toch een tournee van gemaakt. het zij met muzikanten erbij. wat betreft de uitvoering zoals je het een beetje kent van het album. Maar ook in een wat kleiner jasje. En ik eh, ben zelf eh, getuige geweest eh, van een optreden tijdens het Haarlem Vinyl Festival eind september. En toen waren daar Amber Kaminga en Bart-Jan Baartmans. Die waren toen mee. En ze hebben daar ook nog bijvoorbeeld The Desert Moon laten horen. En dat was een iets wat andere uitvoering. Een beetje wat stripped down versie dan wat je net hebt kunnen horen. Overigens, ik had net het over Slachthuis, 17 november. Want eh, dat was de dag dat Sam Sexton haar derde editie deed van de Sunday Sounds. En wie trad er ook op? Deze man. Jacob Drescher. Hij is een van de mensen die mee, mee mocht doen aan de popronde van dit jaar. En geselecteerd daarvoor was. Een van eh, de singles, eigenlijk de enige single die ik nog kan vinden op Spotify. Leave It. Leave it, leave it here. I could leave it here. Ooh, but leave me, leave me here. Jacob Drescher. Eh, hij is volgens mij niet de, een van de mensen die uitgenodigd is voor eh, de popronde Eindfeest. Dat is deze komende zaterdag in eh, de Melkweg in Amsterdam. daar zit onder andere wel bijvoorbeeld Elsa Birgitta Beckman, Buk. Volgens mij, nee, Buck niet. maar even uit mijn hoofd hoor. Want Cardigan zit er sowieso bij. En ik dacht ook Parker Fans eh, even uit het hoofd. Want ik heb het eh, niet 1, 2, 3 hier voor mijn stuk uh, eh, staan. Maar Jacob Dresser was wel een van de mensen die meedeed aan deze popronde van 2024. Die inmiddels dus in een afrondende fase is. Want er is nog één optreden en dat is Melkweg. En dan heeft die hele popronde de, de Melkweg eigenlijk ja, min of meer in handen. Dan worden er op verschillende plekken in alle zalen van de Melkweg worden er alleen maar eh, ja, wat dingen eh, gehoord van, of in ieder geval muziek eh, gespeeld en ook live muziek van diegenen die daarvoor zijn gekozen. Want dat is dan ook weer een dingetje. we, draaien zo direct nog iemand, nog een band hoor, die meegedaan heeft in de popronde. Komen uit Volendam. Kan je nu alvast verklappen. En nou, dan weten we de meeste mensen al <laughs> wat, het, dan, wat, het dan is. Eh, er is ook eh, wat ik eh, gedaan heb afgelopen weekend. En dat was oorspronkelijk de bedoeling dat het in 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Maar nu kaapt Alternative FM dit, dit item voor de radio. Zo werkt dat dan. Ja, want als de voort er niet is, ja, dan is het gewoon ineens een Alternative FM. Zo makkelijk is het dan. gesprek met de begeleidingscommissie over de Fair Pay Pop. Wat is dat? Nou, er is een begeleidingscommissie die bestaat uit Rita, Marianne en Pien dat zijn eh, de drie dames. Eh, volledigheidshalve is het eh, Rita Sapora, geloof ik. En Pien Feit. En die Pien Feit die is zelf ook muzikant geweest, onder meer. En ja, van Marianne <laughs> weet ik de achternaam gewoon niet. Maar zij liepen in ieder geval afgelopen zaterdag rond in het patronaat. En uiteraard was daar een gesprek over, over dat verp pop verhaal. In de catacomben van Pat troon aan het Haarlem. En dat gaat over Fairpay Pop. Wat eh, onder meer is eh, opgezet. Tegenover mij drie dames. En eh, dat zijn Rita, Marjan en Pien. Ehm, want ja, even over Fairpay Pop. ja, dan is de, de vraag van hoe belangrijk is dat? En dan stel ik die vraag eerst aan Rita. Heel belangrijk. Eh, op dit moment zien we gewoon dat heel veel artiesten en bands die echt wel erkenning hebben en echt wel iets heel moois aan het maken zijn. En wat heel veel mensen ook zien, ja, het gaat gewoon niet uit. Dus mm ze mhm. spelen zalen vol. Eh, ze verkopen de kaartjes, mhm. maar ze kunnen niet rondkomen ervan. Het, het, hele concert zelf kan niet uit. En heel veel hele goede mensen stoppen. Ja. Eh, en daarmee zou dan een stuk muzikaal talent verloren kunnen gaan. Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat uiteindelijk omdat bands eh, en artiesten pas echt heel goed worden als ze echt heel veel kunnen spelen en dat ze meters kunnen maken. En daar zit gewoon nu een plafond aan, dat je niet kunt doorgroeien. Uh, dan eh, de regeling eh, zelf. jullie kijken ook naar van, waar een ja, muzikant op dat moment staat of niet? Ja, de, er is een, door de ketentafel eh, voor de popmuziek is er een rekentool gemaakt waaruit blijkt in welke fase van de carrière een artiest zich bevindt. En op basis daarvan is ook bekeken welk eh, passend gage hoort daarbij. Mhm. En we zien nu al dat het gage dat eigenlijk uit die rekentool komt vaak veel hoger is dan wat er nu gangbaar is om te betalen verschilt wel per podium, per artiest. Maar je ziet dat er een gat is. Eh, en dat wordt zichtbaar door deze pilot. En met de pilot kunnen we nu ook eh, nu tijdelijk dat gage ophogen, zodat artiesten krijgen wat in ieder geval volgens die rekentool dan ook fair pay is. Ja. En dan in, dus, ja, in de periode waarin we leven, uh, we hebben op dit moment een situatie met cultuur onder vuur. Eh, ja, hoe, hoe, is, hoe is dat dan hier met fair pay pop gesteld? is, is dat soms lastig, dat spanningsveld waar we nu in zitten... met ja, een cultuursector die ook nog een beetje zwaar te verduren heeft? Ja, ongetwijfeld eh, is dat spannend. Maar ik denk dat er altijd fluctuaties zijn eh, in beleid en wie dat, eh, wie dat te zeggen heeft. En popmuziek is eigenlijk al jaren, nou ja, tientallen jaren ondervertegenwoordigd mhm. qua subsidiëring. Ehm, dus ja, het is, ik zou zeggen, meer nodig dan ooit om het te ondersteunen. ja, nou ja, goed. We zitten natuurlijk op zo'n avond als deze. Ehm, en dan kunnen muzikanten ook hun ja, hun eh, laten zien en horen. Eh, is, dit, is, is dat ook eh, heel belangrijk? specifiek vanavond? Ja, niet alleen voor vanavond. Maar ook met zo'n regeling of wat dan ook in, in de wetenschap... dat ze ook goed, of in ieder geval naar rato betaald krijgen. Ja, ik vind dat super belangrijk. Ik denk dat, eh, dat, dat mensen veel meer bewust moeten zijn van, van dat, dat, dat, die kloof er is. Er is natuurlijk een rapport gemaakt en dat heet ook de kloof eh, voor, tussen de inkomsten voor muzikanten. Ehm, ik heb het idee dat heel veel mensen het helemaal niet weten mhm. dat dit eh, speelt. Ehm, dus eh, alleen daarom is het heel belangrijk, denk ik, dat die Fair Pay Pilot er is. Omdat het mensen ook bewust maakt dat dat gat er is. En dat het ook groter wordt, omdat alles wordt eigenlijk duurder. Eh, alle kosten stijgen. Ehm, maar de muzikant, de bagage van de muzikant is eigenlijk altijd de sluitpost. Dus die zien we over de jaren ook echt slinken. Per jaar zie je hem afnemen eigenlijk. Ja, zonder de muzikant geen optredens. Nee, helemaal eens. Ja? Ja, het is eigenlijk de zon waar alles omheen draait. Maar omdat er zoveel mensen die zon willen zijn, is deze situatie. Terwijl eigenlijk, zonder dat hadden we niet eens een muziekindustrie en hadden we ook veel minder entertainmentindustrie. En alle mensen die eh, nu bijvoorbeeld eh, hier zijn om al die mooie muziek te horen, die gaan ook eh, naar een restaurant, die nemen een taxi. Het doet wat voor je stad. Maar de muzikant moet er ook wel iets van meekrijgen. Ja, eh, dus zonder eh, de, eh, zoiets als van als je niet een centje in de, in de jukebox eh, gooit, ook geen muziek. <laughs> Ja, dat zou mooi zijn als we, als we dat zouden vragen. <laughs> Ja. Goed, dank jullie wel. Heel graag gedaan. Yep. Graag gedaan. En dat was het gesprek met de drie dames van, van de commissie, de begeleiderscommissie over de Pay Pop Pilot. Want dat is dat eigenlijk nog. Om te kijken of er ook uh, eh, gages eh, bedongen kunnen worden voor de muzikant eh, die ergens optreedt. En dat is dan narrato van hetgeen wat, waar de muzikant staat eigenlijk. En dat is wel zo ver, want daar gaat het uiteindelijk om. In het volgende uur, in het volgende uur een gesprek met de band Fiep. Want die speelde op die avond. En het was niet de enige band, want Pijken was er ook. De Indian speelde en... Johan. Maar uh, eh, Pijken en Johan, eh, die hadden... Ehm, ja, Johan is eh, inmiddels een wat, grotere band. En die stond al geprogrammeerd. En dat ging buiten uh, Pop om. Um, ehm, Pijken heeft een, een, bepaalde regeling met bijvoorbeeld paard. Maar hij doet wel mee in dat hele verhaal. Zover heb ik het dan begrepen. En Viep maakte onderdeel uit van het verhaal van Patronaat Haarlem. Wat eh, dus afgelopen zaterdag was dat dus eigenlijk een eh, best leuke bedoeling. Het was een beetje heen en weer lopen tussen de grote zaal en de kleine zaal. Want eh, bijvoorbeeld Wiep en Johan speelden in de grote zaal. En Pijken en de Indian die speelden in de kleine zaal. Dus dat is een beetje het verhaal. Nu tijd voor de nieuwe single van Losios overeenstemmingswisselingen. Yo, chef. hoe was het nou? Ik denk dat ik om vijf uur klaar kan zijn. Bel me terug. Yo, eh, kan je heel even terugbellen? Grap, ik heb even een probleem, want eh, ik moet morgen werken, want het is ziek. Dus eigenlijk kan ik niet. En eh, ja, je, je, moet heel even terugbellen, want het, het loopt even anders, man. Alle niet-zeggende dingen op rij. En de gedachte aan jou er maar bij. Het heeft toch geen zin meer, bedenken kost tijd geen winst meer, verspilde arbeid. Doe met mijn handen wat mijn hoofd niet kan. Ook zonder invloed vind ik er wat van. Mijn mening telt toch niet, ik hou eraan vast. Ooit heb ik met mij. Je hoeft die anderen niet meer te luisteren. Het is eigenlijk minder van Mensen laat alles maar over je heen komen. Hier is een paraplu. Muziek voor de regen, alles weggespoeld. Ik heb geen respect voor u. Laat alles blijken, kijk later wat waar is. Er is geen collectief. Het hier en het nu zijn zwaar overdreven, net als het initiatief. zij had eh, deze single eh, uitgebracht op een, akoestisch, op een akoestische versie. Don't Keep Me Waiting. En dat eh, heb je kunnen horen. Want ook zij was een van de gasten van die Sunday Sounds. In dat geval van Slachthuis Haarlem. Waar ik geloof ik een beetje een abonnement op uh, begin te hebben. Ik ben twee zondagen daar achter elkaar binnen geweest. Maar het was wel de moeite waard om dat mee te maken. De eerste was die 17 november was dan eh, de Sunday Sounds. En een week later was het de alternatieve geluiden door de heren Bons en Schilder. Goed, ehm, daarvoor hoorde je trouwens Los Jos met overeenstemmingswisselen. Dit eh, was vorige week uh, Hageltje Nieuw. En nu is hij al een week uit. En dat is deze single van Jacob D. Edward en Massings. And she goes Sometimes a thread gets caught on the fence as she is jumping And it tears her dress to shreds When she's frail and vulnerable I'm her louder me around because I turned her into a fierce deity in a sterling hue. She mistakes my look of anxious and amazed devotion. With me undressing her with my eyes, I'll trade that blink of an eye before she is struck with confidence again For a phrase in my new song Filled with nostalgic memories Sometimes she's my pen and my writing pad Even the most gentle touch of her hand is pregnant with meaning. If not for her, my career would consist only of hanging out dirty laundry. I'll trade that blink of an eye before she struck with confidence again for a phrase in my new song filled with nostalgic memories. She sings a stunning, flawless song as she is struggling to dance on her wire, but somehow unconvincing. But I'm in love with her dissonance too they make for a powerful and sublimely potent synthesis. I trade that blink of an eye before she struck with confidence again for a phrase in my new song filled with nostalgic memories. the night shop Leave before the light comes Am I ever gonna cry? Bite another lip Talking to a body Looks a little like me The glasses stand a view in seven days to dress up in color, asking for another hand to pull me in. It's easy to forget what hides behind the counter when days are getting louder. The sky is turned to fuel. dat was eh, Levi Boon. Ook een van de mensen die meedoet aan eh, de popronde. Eh, tenminste, zij is daarvoor uitgekozen. popronde met, ja, met meerdere mensen. Deze heb ik gezien, Levi Boon. Tijdens de popronde van Horen onder meer. Volgende week, dan is er dus echt een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. November, december editie. Ik heb dat even net besloten. En dat is gelukkig voor deze Koen Alvarez. Want die heeft er uh, wel you said that kaas van. Need to get your flowers. That you want a little time out in the rain. maybe I can join you in the water.